Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opnieuw heeft een Afrikaans land de militaire samenwerking met Frankrijk beëindigd. Tjaad wil dat de duizend Franse militairen die daar nu zijn het land verlaten. Het besluit kwam een paar uur na het bezoek van de Franse minister van Buitenlandse Zaken aan Tjaad. Eerder moest het Franse leger al vertrekken uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali, Burkina Faso en Niger. In al die voormalige koloniën zaten Fransen om jihadistische groepen te bestrijden. President Macron zei eerder dat Rusland die rol probeert over te nemen... door anti-Franse propaganda te verspreiden en door huurlingen en wapens te leveren. Het is nog onduidelijk hoe het verder gaat met de onderwijsbezuinigingen. Het tweede overleg daarover van de coalitiepartijen met vijf oppositiepartijen heeft nog geen resultaat opgeleverd. Wel spraken betrokkenen van een goed gesprek en een belangrijke stap. De coalitie heeft steun van de oppositie nodig om de onderwijsbegroting door de Eerste Kamer te krijgen. De oppositie verzet zich onder meer tegen de voorgenomen langstudeerboete en tegen bezuinigingen op lerarensalarissen. Er wordt gepraat over in totaal 1,3 miljard euro. Ambtenaren gaan nu alternatieven uitrekenen en volgende week zal er weer verder worden gepraat. Steeds meer scholen nemen brandveiligheidsmaatregelen vanwege het grote aantal fietsaccu's die leerlingen meenemen. Uit een rondvraag van NOS Stories blijkt dat scholen speciale oplaadplekken inrichten, brandveilige kasten van duizenden euro's aanschaffen en leerlingen verbieden accu's mee naar binnen te nemen. De afgelopen maanden verschenen regelmatig berichten over fietsaccu's die in brand vlogen. Het gebeurt vaker wanneer ze aan de lader liggen. Volgens de brandweer kan een fietsaccu een klaslokaal binnen een paar seconden met giftige rook vullen. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog.